Jeroen van Kam met het NRS Journaal. Op een veiling in New York heeft een schilderij van de Nederlandse kunstenaar Piet Mondriaan... bijna 45 miljoen euro opgebracht. Dat is een record. Het is voor het eerst dat voor een Mondriaan zoveel wordt betaald. Het kunstwerk Compositie nummer 3 uit 1929 ging onder de hamer bij Veilinghuis Christie's. Verwacht werd dat het tussen de 15 en de 25 miljoen euro op zou brengen. Een communiefeest en een feest aan in Sittard is vannacht uitgelopen op een grote vechtpartij. Vier mensen raakten licht gewond. Er waren zeker tien mensen betrokken bij de ruzie. Om de situatie onder controle te krijgen werd een groot aantal agenten ingezet, zegt de politie. Over de aanleiding voor de vechtpartij is nog niks bekend. Ook is onbekend of er mensen zijn aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu heeft zijn nieuwe kabinet rond. Naast zijn eigen Likud-partij bestaat zijn kabinet uit vier rechtse en religieuze partijen. Alle posten zijn verdeeld en de ploeg heeft de goedkeuring van de Knesset. Netanyahu blijft niet alleen premier, maar behoudt ook de post van minister van Buitenlandse Zaken. De nieuwe regering heeft een krappe meerderheid van 61 zetels in de 120 zetels stellende Knesset. Amerika overweegt het leger in te zetten als de golfstaten worden bedreigd. Dat heeft president Obama gezegd na een bijeenkomst met de leiders van zes Arabische landen. De landen aan de Persische Golf zijn bezorgd over de toenadering tussen de VS en Iran. Veel landen in de regio, vooral Saudi-Arabië, twijfelen aan de goede intenties van dat land. Ongeveer 1200 mensen stonden om middernacht op de Erasmusbrug in Rotterdam om mee te doen aan de sponsorloop De Nacht van de Vluchteling. De deelnemers liepen 40 kilometer naar Den Haag om geld op te halen voor noodhulp aan de slachtoffers van het conflict in Syrië. De actie heeft 600.000 euro opgeleverd. Het weer, in het zuiden is het bewolkt en valt er wat regen. In het noorden is het juist droog en tamelijk helder. Overdag trekt de regen in het zuidoosten al snel weg... en daarna gaat overal de zon behoorlijk schijnen.